Jobboots met het NOS Journaal. Een groep gemaskerde mannen heeft vannacht in Kharkov een aantal beelden van Sovjet-leiders omvergetrokken. Met deze anti-Russische actie wilden ze symbolen van het communisme uit de Oost-Oekraïnse stad verwijderen. De politie kwam kijken, maar greep niet in. Het parlement van Oekraïne heeft deze week een wet aangenomen die onder meer Sovjet-propaganda verbiedt. Tegenstanders van de wet vrezen dat de nieuwe regels de tweedeling in Oekraïne versterken. Politiemensen hebben vandaag tijdens de Marathon van Rotterdam actie gevoerd voor een nieuwe CAO. Ze hadden op het parcours de tekst gekalkt, politie verdient betere CAO. De actievoerders hebben de tekst later zelf weer van de weg verwijderd. De vakbonden voor politiepersoneel eisen een loonsverhoging van ruim 3 maar dat heeft nog niet tot resultaat geleid. De politie voert al vanaf begin maart actie voor een nieuwe CAO, onder meer door niet meer te bekeuren voor kleine overtredingen, zoals wildplassen. Turkije trekt zijn ambassadeur bij het Vaticaan terug uit woede over de uitspraak van de paus over de Armeense genocide. Paus Franciscus noemde de massamoord op Armeniërs door het Ottomaanse Rijk de eerste genocide van de 20e eeuw. Tijdens de mis van vanochtend in de Sint-Pieter in Rome werd de moord op de Armeniërs van 100 jaar geleden herdacht. Turkije erkent dat er Armeniërs zijn vermoord, maar spreekt tegen dat er sprake was van volkenmoord. Jacques Rijke is weer terug in Woerden. Na bijna een week geleden werd hij door Franse militairen bevrijd... na ruim drie jaar gevangen te zijn gehouden in Mali... door een aan Al-Qaeda gelieerde groepering. Dinsdag werd Rijke in Mali herenigd met zijn vrouw. Daarna zijn ze samen een paar dagen ergens anders geweest om bij te komen. Rijke liet na zijn vrijlating weten geen behoefte te hebben aan een groots onthaal bij zijn thuiskomst. Hij wil vooral rust. Het weer overwegend bewolkt, in het noorden kans op een enkele bui.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 De nodige nieuwe werkjes weer in uur 1 en uur 2. En dit uur beginnen we met Ryan Stewart met zijn cd One Journey. Dan onze vrienden van Arc Music hebben ook weer nieuwe cd's gestuurd. En dit is Music from Iraq. Even kijken, het heet uh, Babylonian Fingers van Ahmed Mukhtar. Ik wens je heel veel luisterplezier bij dit programma Peaceful Radio. استهلا قلبي استهلا قلبي أكثر من هاك أنا وأنت اللي تهوالي غير الجيحات عديت عديت معهم سنين بلا فايدة أنا محال أخويا محال تقول لي كانوا تلفات آه يا الحب ماشي بالمال ما يتباع ما يتشرى والذهب الذهب عمره ما حال قيمته ماشي كي الفضة مكاني واه هدر طالب ودي بروبليم خلوني خلوني عايش محال الزيني بركاني هدر طالب ودي بروبليم طالب اللي مقدلة هو ما يجبر لي حل والطيب اللي يشوفوا عمري يبقى حياة طالب اللي مقدلة هو ما يجبر لي حل تعرف ولي بروبلي لو حطك في جبال عالي انا بالك نوصل ليكي لو جيتي بالمال عندي